1 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. PvdA-leider Diederik Samsom wil zeker tot de landelijke verkiezingen in 2017 aanblijven. Bij een nederlaag voor zijn partij bij de Provinciale Statenverkiezingen stapt hij niet op. Dat zei hij in het tv-programma Jinek. De Statenverkiezingen zijn op 18 maart. Samsom zei nog allerlei plannen te willen afmaken voor de verkiezingen van 2017. De PvdA-voorman voegde daaraan toe dat Nederland behoefte heeft aan een kabinet dat de regeerperiode periode weer eens volledig uitzit. De omslag van de nieuwe editie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo is uitgelekt. De Franse krant Libération twitterde afgelopen avond de voorpagina al. Daarop staat de profeet Mohammed afgebeeld met een bordje met de tekst Je suis Charlie. Bovenaan de voorpagina staat Alles is vergeven. De volgende uitgave krijgt een oplage van 3 miljoen. Vanwege de grote vraag was de oplage eerder al verhoogd van 70.000 naar 1 miljoen. Het blad verschijnt woensdag, een week na de aanslag. De FBI onderzoekt de hack van het Twitter-account en het YouTube-kanaal van het Amerikaanse legeronderdeel dat afgelopen dag werd gehackt. De onderzoeksdienst probeert te achterhalen hoe hackers de accounts hebben kunnen kraken en wat de verdere gevolgen daarvan zijn geweest. Op het Twitter-account van het US Central Command verschenen berichten dat de cyber- jihad doorgaat. Op het YouTube-kanaal waren filmpjes te zien waarin werd opgeroepen tot jihad. Beide accounts zijn geblokkeerd. In het Limburgse Heel is bij een grote brand zeer waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Als er inderdaad asbest is vrijgekomen, dan is het door de wind in een groot gebied verspreid, zegt de brandweer. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. De brand is onder controle. Het weer in een groot deel van het land valt er vannacht veel regen en waait het flink. De temperatuur ligt rond de 9 graden.